Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Boerenorganisaties gaan ervan uit dat er nieuwe acties komen. Ze vinden dat er te weinig uit de gesprekken van afgelopen dag is gekomen... met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. De actiegroepen missen bij stikstofminister Van der Wal iedere empathie voor de boeren... en vinden dat de bal bij het kabinet ligt. Farmers Defence Force zegt dat Nederland zich kan opmaken voor de hardste acties tot nu toe... De voorman van boerenbelangenorganisatie LTO riep in Nieuwsuur op om de acties wel binnen de grenzen van de wet te houden. Militanten van de Palestijnse terroristische groepering Islamitische Jihad... hebben vanuit Gaza raketten afgevuurd op Israël... nadat Israël eerder vandaag luchtaanvallen had uitgevoerd op Gaza. Bij die luchtaanvallen kwamen zeker tien mensen om het leven... onder wie een leider van Islamitische Jihad. De grenzen met Gaza zijn gesloten en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. Bij de vreemdelingenpolitie staan ruim 1200 asielzoekers op de wachtlijst voor een aanmeldprocedure. Normaal gesproken is de aanmeldprocedure in Ter Apel binnen 24 uur afgerond. Maar nu kan de wachttijd oplopen tot meer dan vier weken. Vluchtelingenwerk wil dat de vreemdelingenpolitie meer mankracht krijgt... zodat er ook op drukke dagen voldoende personeel is. Heerenveen en Sparta hebben met een gelijkspel het nieuwe eredivisieseizoen afgetrapt. De clubs kwamen in het Abelenstra stadion in Heerenveen niet verder dan 0-0. Met name voor Sparta is het punt bij Heerenveen een opsteker. De Rotterdamse club ontsnapte vorig seizoen ter nood aan degradatie. Heerenveen eindigde dat seizoen als achtste. Het weer. Vannacht klaart het op en het koelt af naar 8 tot 13 graden.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 Hoop is je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer. jou verstaan. heb gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd.